Onder meer in Pennsylvania, New Jersey en Maryland hebben mensen geen elektriciteit. Het gebied wordt geteisterd door een zeldzaam vroege sneeuwstorm. Door het winterweer zijn een aantal luchthavens in het noordoosten van Amerika gesloten en zijn zeker duizend vluchten geschrapt. Er is nog geen oplossing voor het conflict tussen werknemers en directie van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas. Daardoor blijven voor de tweede dag op rij alle vliegtuigen van Qantas aan de grond. Bijna 70.000 reizigers zijn gedupeerd. Een arbitragecommissie bemiddelt vandaag verder in het conflict. Piloten en onderhoudspersoneel van Qantas hebben de laatste weken geregeld het werk neergelegd waardoor veel vluchten uitvielen en er achterstallig onderhoud is ontstaan. De Syrische president Assad waarschuwt het Westen niet in te grijpen in zijn land. In een interview met de Britse krant The Sunday Telegraph zegt hij dat het Westen een tweede Afghanistan krijgt als het militair ingrijpt in Syrië. Volgens Assad is zijn land niet te vergelijken met Tunesië of Egypte, waar de machthebbers zijn verdreven. Prins Willem-Alexander heeft de Aruba gecomplimenteerd met het energiebeleid. De tweede dag van het koninklijk bezoek zei de prins dat Aruba binnen het koninkrijk voorop loopt bij het gebruik van alternatieve energiebronnen. Het eiland haalt 20% van de energiebehoefte uit windturbines. Volgens Willem-Alexander kan Nederland leren van de bevindingen op Aruba. Vannacht is de wintertijd ingegaan. De klok is een uur teruggezet. De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt tot het laatste weekend van maart. Bij de overgang naar wintertijd is het ochtends eerder licht en s'avonds eerder donker. Wereldwijd gebruiken ongeveer 70 landen dat systeem van zomer- en wintertijd. Het weer. Eerst nog mist, verder bewolkt en kans op regen. Vanmiddag in het zuiden schijnt af en toe de zon. Het wordt maximaal 17 graden. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan geen...